Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïners die in Nederland aan het werk zijn, worden niet altijd netjes behandeld. Bij een organisatie die zich inzet tegen uitbuiting kwamen dik 200 klachten binnen. Zo ook van iemand die als bouwvakker aan de slag ging. Hij werd ontslagen zonder reden kreeg geen salaris en de werkgever bedreigde hem om zo snel mogelijk de huisvesting te verlaten. Ook moeten sommige mega lange diensten draaien of krijgen ze weinig of zelfs helemaal niet betaald. De organisatie maakt zich er zorgen over omdat ze denken dat er nog veel meer Oekraïners op hun werk slecht behandeld worden. Een heftig ongeluk in Sprangkapelle in Brabant. Daar is gisteravond een auto op een voetganger geknald. De vrouw van 25 uit Den Bosch kwam daarbij om het leven. De bestuurder is niet opgepakt, maar moet zich vandaag wel melden voor verhoor. Wopke Hoekstra hoeft zijn bureau voorlopig niet leeg te halen. De CDA-leider mag blijven van zijn partij na de dramatisch verlopen verkiezingen. Gisteravond was er een spoedoverleg. Hoekstra zegt dat hij de kloof tussen Den Haag en de rest van het land wil dichten. Hoe? Dat is niet bekend. En honderden kinderen uit Wateringen bij Den Haag stonden gisteren met spandoeken bij het zwembad. Het verouderde bad gaat dicht omdat de gemeente geen zin heeft om de boel voor miljoenen op te knappen. Mout van 8 is daarom een handtekeningactie begonnen. moet blijven! Het zijn er al bijna 3000, dus zoveel mensen zijn het al gewoon met ons eens. Waterman moet blijven! Dat vinden jullie toch ook? Vanavond wordt bekend of de kinderen hun zin krijgen. Dan hakt de gemeenteraad een knoop door over het zwembad. En het weer nog vanochtend in het westen regen. In het oosten blijft het wel droog en is er wat zon. Vanmiddag dan trekken de buien ook over de rest van het land. Het wordt vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in Noord-Holland op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewaan de Rijdijk en Nieuw-Vennep staat een file van 9 kilometer.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 Dat blijkt uit documenten die zijn ingezien door de NOS en het onderzoeksplatform Follow the Money. Het CDA moet iets doen aan de kloof tussen Den Haag en de rest van het land. Dat zei partijleider Hoekstra na weer een crisisoverleg. Dit keer tussen de landelijke top en de provinciale voorzitters. Japan heeft de World Baseball Classic, WBC, gewonnen. In de finale van het enige toernooi waar ook de beste profs ter wereld aan meedoen... waren de Japanse honkballers met 3-2 te sterk voor de Verenigde Staten.